Jobboots met het NOS-journaal. De vijf man in Overijssel, die zijn aangehouden na de dood van een bezoeker van een discotheek in Rijssen, zitten nog steeds vast. De politie heeft een team van 18 rechercheurs op de zaak gezet en is op zoek naar getuigen. Ook worden beelden van beveiligingscamera's bestudeerd. De politie zegt dat er nog veel onduidelijk is over de ruzie in de discotheek, die uiteindelijk een man van 20 uit Wierde het leven kostte. Hij zou zeker één keer een klap hebben gekregen. Er zijn volgens de politie geen aanwijzingen dat hij zelf heeft geslagen. De aanleiding van de ruzie is niet duidelijk. Het is ook nog onbekend of de vijf verdachten het slachtoffer kenden. In Kerken in Zeeland zijn twee mannen om het leven gekomen bij een ongeluk. De lichamen werden gevonden in een weiland. In de buurt lag een motorfiets. Het is nog onduidelijk wanneer het ongeluk precies is gebeurd. De politie in Zeeland vermoedt dat de motor uit de bocht is gevlogen en dat de twee mannen daarbij zijn omgekomen. In Rusland worden nog meer dan 100 mensen vermist na een ongeluk met een cruiseschip op de Wolga. Het schip zonk in de regio Tatarstan, zo'n 700 kilometer ten oosten van Moskou. Aan boord waren meer dan 180 mensen. Aanvankelijk verklaarden de lokale autoriteiten dat vrijwel alle opvarenden terecht waren, maar die verklaring werd later ingetrokken. Het cruiseschip ging ten onder op zo'n 3 kilometer afstand van het vasteland. Mogelijk zijn sommige passagiers zelf naar de kant gezwommen. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De Russische regering heeft een onderzoek aangekondigd. De regering van Turkmenistan zegt dat er bij explosies eerder deze week in een militaire opslagplaats 15 mensen zijn omgekomen. Eerder zei de regering dat er geen slachtoffers waren en dat de explosies in een vuurwerkfabriek waren. Het aantal van 15 doden wordt betwist door mensenrechtenorganisaties die zeggen dat er 200 mensen zijn omgekomen. Het autoritair geleide Turkmenistan is een gesloten land waardoor berichten moeilijk te verifiëren zijn. De ontploffingen waren donderdag en vrijdag op zo'n 20 kilometer van de hoofdstad Ashabad. Ze zouden zijn veroorzaakt door het extreem warme weer. Het weer. Vanavond droog, flinke opklaringen, morgen volop zon. tot 20 graden aan zee. In Limburg plaatselijk 25 graden. Dit was het NL.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 luisteraars, welkom bij Peaceful Radio. Mijn naam is Benno Veugen. En we zijn dit programma Peaceful Radio, aflevering 732. Zeg het goed? Ja, 32. Begonnen met Spirit Emotion. Muziek voor yoga, pilates, tai chi en kui kong. En dat allemaal van het uh, jarige label Oriane Music. We gaan natuurlijk... Eh, verder met de Healing Water van uh, en Capitanata. de Healing Water, zo heet dat eh, ook het nummer van maar liefst 61 eh, minuten. Ook van hetzelfde label, Hollandse label, Oriane Music. Veel luisterplezier.

chalo kodi ng'ama nyalo pimo kodi ng'ama nyalo romo kodi namor kaneno kiwuotho namor kaneno kinima kendo namor kaneno kimor namor kane no kiwato namor kane no Bye-bye. muziek van Terry Oldfield met uh, eh, Zeker Touch. Music voor massage, ja. Verzin maar eens. Van het label New Earth Records tot ons gekomen via osho.nl. Zo gaan we ook eh, afsluiten met de laatste cd van uur 1 van aflevering 732 eh, van Peaceful Radio. Moonlight, Moonlight Ragas van Mandala. eens even kijken, er moet op deze schuif zitten. Niet helemaal, maar ik ga het allemaal netjes corrigeren. Graag tot straks.